Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zeer goede Trump het één op een gesprek met Poetin in Helsinki... dat ruim twee uur duurde. Een Amerikaanse en een Russische delegatie zijn nu aangeschoven voor een late werklunch. Na afloop wordt er een gezamenlijke persconferentie van de beide presidenten verwacht. Ongeveer 450 migranten zijn alsnog aan land gegaan in Italië. Ze zaten op twee schepen die eerder werden geweigerd. Italië is alsnog overstag gegaan omdat onder meer Duitsland, Frankrijk en Malta hebben toegezegd om meer dan de helft van de groep op te vangen. In de duinen bij Heemskerk woedt een grote brand. Tientallen brandweerauto's, ook uit omliggende regio's, zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden. En de veiligheidsregio zegt dat mensen die nog in het gebied zijn daar weg moeten gaan. Wegen in de buurt worden afgesloten zodat de hulpdiensten er goed bij kunnen. De voetballers van Kroatië worden in Zagreb gehuldigd. Het spelersvliegtuig landde rond half vier onder begeleiding van de luchtmacht op het vliegveld van de hoofdstad. Aanvoerder en gouden balwinnaar Luka Modric kwam als eerste het vliegtuig uit. En de spelers die tweede werden op het WK voetbal worden in een open bus door het centrum van Zagreb gereden. er worden honderdduizend mensen verwacht. Wereldkampioen Frankrijk wordt later vanmiddag in Parijs gehuldigd. En Dylan Groenewegen gaat morgen toch van start in de Tour de France. De winnaar van twee etappes viel gisteren toen zijn stuur afbrak. De sprinter heeft nog altijd last van zijn knie, maar gaat het morgen toch proberen. Het weer nog veel zon, maar ook wat wolken. Het is 25 graden op de Wadden tot lokaal 31 graden in het zuiden van het land. vanavond blijft het nog lang warm. Uiteindelijk koelt het af tot een graad of 15.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 And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight?